tweede verdachte Robert 50 jongens en 15 meisjes. Dat zei de officier van justitie tijdens een regiezitting in de rechtbank in Amsterdam. Daar werd de definitieve tenlastenlegging bekendgemaakt omdat het onderzoek nu is afgerond. Van een van de slachtoffertjes maakte Robert M. bijna 2000 foto's en 138 video-opnames tijdens het misbruik. De officier las tijdens een zitting een lijst voor van de seksuele handelingen waarvan M wordt beschuldigd. In Marokko zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Ruim 13 miljoen Marokkanen kunnen kiezen uit 30 partijen. De verwachting is dat geen van de partijen een meerderheid zal halen. De verkiezingen van vandaag zijn door koning Mohammed vervroegd. Hij probeert zo te voorkomen dat de onrust in de Arabische wereld zal overslaan naar Marokko. De protesten zijn daar in vergelijking met andere Arabische landen beperkt gebleven. De oppositie heeft al opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen, omdat er volgens hen niets zal veranderen. De stembureaus in Marokko sluiten om 7 uur vanavond. Twee mensen die vastzitten op verdenking van het vastmaken van een bom aan een flitspaal in Voorschoten hebben de bekentenis afgelegd. Ze hebben gezegd dat ze betrokken waren, al dus het OM. De bom werd, in, eh, werd op 23 oktober ontdekt en de EOD werd erbij gehaald om het explosief te demonteren. De bom ging tijdens de werkzaamheden af. Eén EOD raakte zijn hand kwijt, twee anderen raakten lichter gewond. TV-styliste Coco de Meijeren is overleden. Ze werd doodgevonden in haar woning in Laren. De Meijeren was onder meer bekend van het RTL-programma Dames in de Dop. Als jurylid oordeelde ze over de presentatie van de deelnemers en gaf hen advies. Eerder maakte ze als kledingadviseur achter de schermen mee. Werkte ze mee aan tv-series zoals 'Zegens A en Medisch Centrum West. Coco de Meijeren is 48 jaar geworden. Het weer droog en vooral in Limburg kans op zon. In het noordwesten een beetje regen, later ook in het zuidoosten. Temperatuur 9 graden in het oosten en een graad of 12 aan zee. Morgen bewolkt en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staat nog file op de A9, naar richting Amstelveen, bij Bad 3 kilometer.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 Wat ik doe dan niet, is nog steeds van kracht. Oh, was ik maar een gijzelaar. zelf passen als Het was opstijgt tegen Spanje, dus ik hield het maar niet droog. De hele dag in kroegen, zodat de tijd er vloog.